Later vandaag komt hij samen met zijn ministers om daarover te stemmen. De verwachting is dat de deal wordt goedgekeurd. Deze Israëlische vrouw is opgelucht, maar zegt nog steeds eerst zien, dan geloven. It's really complicated because from one hand I'm happy, but... Uh, uh, on the hand, I'm going believe it just whenever see the hostages crossing the border. Ze kan pas gelukkig zijn als de gijzelaars echt weer terug zijn in Israël, zegt ze. Volgens het akkoord zouden er in eerste instantie 33 worden vrijgelaten. In ruil daarvoor komen honderden gevangenen Palestijnen vrij. In de duinen van Katwijk is een man zwaar gewond geraakt. Waarschijnlijk komt dat door illegaal vuurwerk dat werd afgestoken rond de bekerwedstrijd Quick Boys tegen Heerenveen. De man zou zijn hand kwijt zijn en een flinke beenwond hebben. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zeker 20 vliegtuigen boven de Golf van Mexico hebben vallende brokstukken van een raket moeten ontwijken. In de buurt was een testlancering van SpaceX. Die ging niet helemaal goed. De raket ging wel de ruimte in, maar daar viel die weer uit elkaar. Daardoor moesten vliegtuigen hun route aanpassen. De rakettest mislukte trouwens niet helemaal. Een ander gedeelte keerde veilig terug naar de aarde en werd opgevangen door een gigantische grijparm. En op het IJsselmeer en het Markenmeer worden tientallen gedumpte boten opgeruimd. Rijkswaterstaat zegt dat het plezierbootjes zijn. Die zijn achtergelaten en soms ook gezonken. Vooral in de coronatijd hebben heel veel mensen die hebben allemaal eh, eh, bootjes gekocht. En uh, dat vonden ze dan leuk om mee te gaan varen. En, maar, vervolgens hebben ze er geen rekenschap van dat je ook zo'n ding moet verzekeren. Dat je een lichtplaats moet regelen. Dat je daar verantwoordelijk voor bent. En dan eh, laten ze hem drijven. Of, eh, er zaten ook een aantal wrakken bij die in, in, eh, brand zijn gestoken. En vervolgens zinken ze erbij neer. De wrakken moeten worden weggehaald omdat ze in de weg liggen voor de scheepvaart op het IJsselmeer... of voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. Het weer dan best mistig op de meeste plekken. Het blijft de hele dag eigenlijk bewolkt.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 over een wapenstilstand en over de vrijlating van gijzelaars. Later vandaag roept Netanyahu zijn veiligheidskabinet bijeen om over de deal te stemmen. De eisen die aan leraren worden gesteld zijn niet duidelijk genoeg... en daardoor is het onzeker of alle leraren wel goed les kunnen geven. De Onderwijsraad pleit daarom voor landelijke eindtoetsen. Een test met een Starship-raket van SpaceX is deels mislukt. Acht minuten na de lancering viel de bovenste trap uit elkaar. De onderste trap keerde wel succesvol terug. Het weer. Het KNMI waarschuwt dat er in het hele land plaatselijk dichte mist voorkomt.